Maud Schreurs met het NWS Journaal. Vladimir Inmiddels is 99% van de stemmen geteld. Daaruit blijkt dat ruim 76% van de kiezers heeft gestemd op Poetin. Zes jaar geleden was het nog 64%. Dat Poetin voor de vierde keer zou gaan winnen stond al lang vast. De vraag was alleen hoe groot zijn overwinning zou zijn. De opkomst was in ieder geval hoog, zoals Poetin al had gehoopt. Bijna 64 procent van de 110 miljoen Russische kiezers bracht zijn stem uit. We worden met z'n allen steeds ouder en blijven ook langer gezond. In een prognose van het CBS staat dat mannen die in 2040 60 zijn... nog gemiddeld 26 jaar te leven hebben vrouwen zelfs 29 jaar. En dat is drie jaar langer dan staat vermeld in een eerdere berekening. Ook fysieke gebreken komen steeds later. Al zijn er wel verschillen tussen sociaal-economische groepen. Zo blijven hoogopgeleide mannen langer gezond en leven ook nog eens langer dan laagopgeleide. President Trump gaat de drugsproblemen in Amerika hard aanpakken, staat in plannen die later vandaag worden bekendgemaakt. Zo wil die drugsmokkelaars en dealers harder gaan straffen. Als het aan hem ligt, moeten ook zij de doodstraf kunnen krijgen. Ook gaat Trump wat doen aan de verslavingscrisis in Amerika. Daar zijn 2,6 miljoen mensen verslaafd aan opiaten, die meestal in pijnstillers zitten. Het zuiden van Australië wordt geteisterd door bosbranden... die woeden in de provincies New South Wales en Victoria. Daar zijn al zeker 70 huizen en andere gebouwen in vlammen opgegaan. Honderden mensen zijn geëvacueerd en tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Het weer, overdag is het zonnig, de wind neemt iets af, het wordt 3 tot 5 graden.